Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western... per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. De regisseur raakte gewond. Het wapen was geladen met losse patronen, zegt de sheriff. Wat er precies misging op de set in de Amerikaanse staat New Mexico... is niet duidelijk. De cameravrouw overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De opnames van de western zijn voorlopig stilgelegd. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters waren voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in Florida is van Brian Laundrie, de verloofde van Gabby Petito, die eerder gewurgd werd gevonden in Wyoming. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar Laundrie, de mogelijke moordenaar. De twee maakten een lange reis door de VS. Laundrie keerde uiteindelijk alleen terug naar zijn ouders in Florida. Hij kon niet zeggen waar zijn verloofde was gebleven. Twee weken later verdween hij zelf. En in de Conference League heeft de Noorse club Beude Glimt voor een stunt gezorgd door AS Roma thuis met 6-1 te verslaan. Voor Roma-coach Mourinho was het een historische nederlaag. Nog nooit in de ruim duizend wedstrijden dat hij als coach op de bank zat, verloor hij met zo'n hoge cijfers. Bøde Glimt speelt de thuiswedstrijden in een stadion met kunstgas boven de porrelcirkel. Dankzij de 6-1 zegen is de club nu koploper in de pool... met verder nog Zorya Luhansk en CSK Sofia. Het weer nog in het midden en het noorden van het land wat buien.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 show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up.